ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland lijkt Nederlandse scholieren te ronselen voor spionageklussen. Twee jongens van 17 werden deze week opgepakt omdat ze mogelijk opdrachten uitvoerden voor de Russische inlichtingendienst. Ze probeerden met speciale apparatuur netwerken bij Europol en de Canadese ambassade in kaart te brengen. Ze zouden via Telegram zijn benaderd. Volgens deze veiligheidsexpert gebeurt dat steeds vaker. We weten dat ze zich op veel mensen richten, maar uit voorbeelden uit Duitsland bijvoorbeeld ook inderdaad op jongeren. Of dat heel bewust is, hè, of ze specifiek naar jongeren kijken... of überhaupt naar mensen die klussen voor ze uit kunnen voeren... dat is niet helemaal eh, bekend. Maar wel dat het natuurlijk bij jonge mensen ook geregeld lukt. De vader van een van de jongens die nu zijn opgepakt... zegt in de Telegraaf dat zeven agenten met bivakmutsen... afgelopen maandag voor de deur stonden om zijn zoon op te pakken. Een van de verdachten heeft een enkelband. De ander zit in ieder geval nog anderhalve week vast. Rij je morgen tussen het Brabantse Oorschot en Stroe in Gelderland... dan kan je wat vertraging krijgen. Daarvoor waarschuwt Defensie. Ze gaan namelijk oefenen met een gigantische militaire kolonne dwars door het land. In die kolonne rijden ook vier houwitsers mee van die grote kanonnen. De Spaanse voetballer Sergio Busquets stopt ermee aan het einde van dit seizoen. Op Insta zegt hij dat hij bezig is met zijn laatste maanden bij zijn Amerikaanse club Inter Miami. Busquets is nu 37 en ging eerder vooral lekker bij Barcelona. Hij won daar drie keer de Champions League met die club. En als je in Assen over een rotonde rijdt en je wordt opeens begroet door een vriendelijke oude man, niet schrikken. Het is Siep, hij is 92 en heeft helemaal geen zin om alleen thuis te zitten. En dus zit hij naast de rotonde bij zijn flat en zegt hij daar iedereen gedag. Is ook te horen bij RTV Drenthe. Je hebt heel veel bekenden die mij hier groeten. Oh, jij bent de man van de rotonde. Ja, dat is mijn vertier. Ja, heel apart vertier misschien, maar eh, ik heb er vrede mee en ik, ik doe wat op en ik vind het gezellig. Ja, dus vergeet niet te zwaaien daar in Assen. Dat is trouwens sowieso een goed idee om gewoon even gedag te zeggen op straat bijvoorbeeld. Deze week is het namelijk ook de week tegen de eenzaamheid. Heb ik het weer nog voor je.